12 uur. Jan van der Putten met het er zijn drie mannen aangehouden na een ruzie waarbij is gestoken. Volgens een man van 45 werd er thuis aangebeld en kreeg hij toen hij opendeed een klap met een steen op zijn hoofd. Daarop stak hij een man van 30 met een mes in zijn zij. Behalve in Drachten waren er steekincidenten in Harderwijk, Schiedam, Helmond en Eindhoven. Vier mensen raakten gewond. In Eindhoven zijn drie mensen aangehouden. In Kroatië zijn vandaag parlementsverkiezingen voor de tweede keer binnen een jaar. De vorige centrumrechtse regering kwam al na vijf maanden in problemen doordat een van de partijen eruit stapte. Kroatië is het jongste EU-lid. De politiek is door het groot aantal partijen sterk versnipperd. Een duidelijke meerderheid wordt niet verwacht, maar een coalitie onder leiding van sociaaldemocraten maakt volgens peilingen de meeste kans. De oudste broer van Pim Fortuyn, Martin, is overleden. Zijn andere broer, Simon, heeft dat bekendgemaakt in de Telegraaf. Na de moord op Pim Fortuyn in 2002 wierp Martin zich op als woordvoerder van de familie. De laatste tijd zat hij in een psychiatrische instelling. Hij overleed gisteren na een mislukte poging om te ontsnappen. Martin Fortuyn was 73 jaar. De politie heeft op de A12 bij Zoetermeer geschoten op een automobilist die waarschijnlijk dronken was. Hij weigerde aan de kant te gaan voor controle en ramde een politiewagen. Een agent loste een schot. De bestuurder raakte niet gewond. Hij is aangehouden. In verband met het onderzoek was de A12 bij Zoetermeer vanmorgen vroeg een tijdje dicht. In Roermond is een restaurant in vlammen opgegaan. De brand ontstond waarschijnlijk in de bijkeuken. Niemand raakte gewond. De eigenaren, die in het pand naast het restaurant wonen, zijn in veiligheid gebracht. Er kwam veel rook vrij. Mensen in de buurt kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Over de oorzaak van de brand in Roermond is nog niets bekend.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 Ooh, hmm. Ooh baby, it seems to me you, you like to hear me crying. I don't know why. why. I stay home. You Each night when you say sail phone. I know. You don't, and I'm left alone. Ah.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 ZFM Jazz zondagochtend van 10 tot 12. En herhaling vrijdagochtend volgens mij van 8 tot 10. S'morgens voor de vroege vogels. Ik ga afsluiten met het B3 Hemmendorgel van niemand anders dan Jimmy Smith. Papa God, a brand new back.